Zes uur. Watermalgemoed met het NOS Journaal. 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst van het land... blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Vooral over de economie zijn veel mensen bezorgd. Jongeren nog het minst, terwijl zij juist meer last hebben... van de economische gevolgen van de coronacrisis. Uit het onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in de politiek sterk is gestegen... Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad moet er kritischer worden gekeken naar de beroepsgroepen die recht hebben op voorrang bij coronatesten. In Nieuwsuur zei Bruls dat hij denkt aan beroepsgroepen die maatschappelijk per se moeten doorgaan, zoals vuilnismannen en de politie. Bruls vindt dat minder het geval bij leraren die nu ook nog voorrang krijgen. De Britse premier Johnson heeft een overwinning geboekt met het omstreden wetsvoorstel dat ingaat tegen de brexit-afspraken met de EU. Het Lagerhuis heeft in grote meerderheid voor het voorstel gestemd. Later zal er nog wel vaker over worden gestemd. Johnson wil, tot woede van de EU, af van de afspraak dat Noord-Ierland een speciale status krijgt om de grens met Ierland open te houden. Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz hebben voor anderhalf miljard dollar geschikt met de Amerikaanse autoriteiten vanwege uitstootfraude. Bij een kwart miljoen auto's en busjes was de uitstoot van de dieselmotor groter dan het bedrijf deed voorkomen. Dat werd verhuld met Schumel-software. Daimler denkt ook nog honderden miljoenen kwijt te zijn aan een massaclaim van Amerikaanse klanten. De transfer van Memphis Depay naar Barcelona is volgens de Telegraaf definitief rond. De Nederlandse voetballer zou voor 25 miljoen euro worden overgenomen van Olympique Lyonnais. Later komt daar nog eens 5 miljoen bij. Bij Barcelona speelt Depay weer onder Ronald Koeman. Onder zijn leiding groeide hij bij het Nederlands elftal uit tot belangrijke speler. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon volop. Het wordt opnieuw warm, 27 graden in het noorden...